Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ziekenhuis in Tripoli zijn zeker 200 lijken gevonden. Volgens een verslaggever van de BBC gaat het om mannen, vrouwen en kinderen. De lichamen liggen in bedden in zalen en in de gangen. Het lijkt erop dat artsen en verpleegkundigen het ziekenhuis hals over kop hebben verlaten vanwege de gevechten tussen Gaddafi-aanhangers en de opstandelingen. De patiënten zouden aan hun lot zijn overgelaten toen de slag om Tripoli losbarstte. Het is niet duidelijk of de patiënten zijn bezweken doordat ze niet meer werden verzorgd of dat ze zijn gedood. In Algerije is een dubbele aanslag gepleegd op een kazerne. Het dodental is onduidelijk, de meldingen lopen uiteen van 10 tot 36. Het doelwit was een militaire basis in de havenstad Cherchel, 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Algiers. De twee daders bliezen zichzelf op bij de ingang van de basis. Dat gebeurde kort na de iftar, de maaltijd waarmee moslims na zonsondergang het vaste breken. In Algerije woedt al 20 jaar een bloedig conflict tussen de staat en islamitische groepen. De verzekeraars hebben veel schademeldingen binnengekregen na het slechte weer van de afgelopen dag. Alleen Interpolis kreeg al meer dan 600 meldingen binnen, vooral uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het ging vooral om water, hagel en bliksemschade als gevolg van zware onweersbuien met harde windstoten. Het treinverkeer werd op verschillende plaatsen gehinderd door bomen op de rails. Op de A7 bij Jouren werden twee auto's door de bliksem getroffen, maar de inzittenden bleven ongedeerd. In Linde in Gelderland kwamen door de bliksem twee ponies om en in de Achterhoek en Twente waren enkele windhozen waarbij varkens om het leven kwamen. Het weer vannacht bewolkt in het oosten eerst nog kans op een bui, later overal droog, minima rond 14 graden. De dag begint droog, maar al snel trekken vanuit het westen buien over het land. Het wordt maximaal 19 graden.